uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft het Westen gevraagd... om zo snel mogelijk raketsystemen te leveren. Daarmee wil Zelensky het Russische offensief in de Donbass-regio stoppen. Volgens Zelensky worden sommige Oekraïense plaatsen... door Rusland van de kaart geveegd. En dat kan er uiteindelijk toe leiden dat het, het hele gebied onbewoonbaar wordt... waarschuwde hij. De Amerikanen overwegen om Zelensky de wapens voor de lange afstand te leveren... maar ze zijn ook bang dat Oekraïne daar doelen in Rusland mee gaat bestoken. En dat zou tot escalatie van de oorlog leiden. Nieuwe sancties tegen Noord-Korea zijn in de VN-veiligheidsraad gevetood door China en Rusland. De dertien andere leden van de raad stemden wel voor het Amerikaanse voorstel. Het is voor het eerst sinds 2006 dat er binnen de raad geen unanimiteit is over strafmaatregelen tegen Noord-Korea. Volgens China en Rusland werken nieuwe sancties niet. De stemming kwam ruim een dag nadat Noord-Korea drie raketten afvuurde, enkele uren na het vertrek van de Amerikaanse president Biden uit Azië. Bij een ongeval in Oudenhoorn in Zuid-Holland is aan het einde van de avond een voetganger aangereden door een auto. De vrouw kwam in het water terecht en is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op de dorpsweg. De bestuurder van de auto is na het ongeluk weggereden. De toetsenist van de Britse popgroep Depeche Mode, Andy Fletcher, is overleden. Fletcher richtte de band in 1980 op... samen met onder meer mede-synthesizerspelers Vince Clarke en Martin Gore. Een jaar na de oprichting hadden ze direct hun grootste hit... I Just Can't Get Enough, een nummer dat nog steeds veel gedraaid wordt op de radio. Er volgden nog meer hitnoteringen, waarvan Enjoy the Silence de grootste was. Daarna nam het hitsucces af, maar de band bleef wel gewoon muziek maken en toeren... Andy Fletcher is 60 jaar geworden. Het weer. Vrijwel overal droog bij 10 graden.